Dijk een slapende chauffeur te overvallen en sloegen op de vlucht. De politie herkende en achtervolgde de drie op de A58 richting Middelburg. Daar werden de overvallers door de politie neergeschoten. Ze zijn buiten levensgevaar. De A58 tussen de afritten Rilland en Ierseke is afgesloten voor politieonderzoek en dat zal zeker tot 12 uur duren. In Cairo staan duizenden Egyptenaren op het Tagrierplein en daar voor de eerste verjaardag van de revolutie. Een jaar geleden begonnen de protesten die uiteindelijk leidden tot het aftreden van president Mubarak. De militaire raad heeft aangekondigd dat de noodtoestand vandaag voor een groot deel wordt opgeheven wel waarschuwde veldmaarschalk Tantawi dat tegen raddraaiers hard zou worden opgetreden. De Egyptenaren op het Agrierplein zijn er niet allemaal om dezelfde reden. Sommigen eerden de slachtoffers van de revolutie. Anderen eisen het onmiddellijk aftreden van de militaire machthebbers. Die hebben gezegd dat ze na de presidentsverkiezingen van juni opstappen. Maar veel Egyptenaren vrezen dat het leger de macht niet wil opgeven. In dierentuin Artis loopt de eerste olifant in Europa met een contactlens. Olifant Wintida kreeg gisteren de lens nadat ze tijdens het spelen met andere olifanten een tak in haar oog had gekregen. Daardoor was het hoornvlies van het dier beschadigd. Het duurde ongeveer een uur om de contactlens aan te brengen. Volgens Artis is de wond op het hoornvlies aan het genezen en loopt olifant Wintida alweer tussen de andere olifanten. Tot besluit het weer. Van het westen uit wat regen of motregen. In het oosten en noordoosten eerst nevel en mist. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 6. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam.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 Unaputi wil meer tijd voor zijn gezin en voor het tatoeëren. De opvolger wordt later bekendgemaakt. Volgende week maandag, als Soenaputi stopt, moeten de Hells Angels weg uit hun clubhuis aan de Wenkenbachweg.